In Den Haag liep het in november bijvoorbeeld flink uit de hand. Railschoppers gooiden toen een steen door de ruit van een rijdende ambulance. Het gaat vaker mis, zegt deze ambulancemedewerker. Er zijn heel veel incidenten die collega's meemaken die lang niet altijd de media halen. En dat zijn zaken waar collega's echt heel lang last van hebben. Die dus echt met stress thuis zitten. Die soms met samengeknepen billen naar een bepaald incident toe moeten. En eh, dat is dat, je wil gewoon lekker kunnen werken als je ook op die ambulance werkt. Ambulancemedewerkers doen ook steeds minder aangifte. Omdat daders er vaak met een lage straf van afkomen. Een enorme drugsvangst in El Salvador, in Midden-Amerika. De marine vond daar 4100 kilo cocaïne op twee snelle bootjes. De drugs hebben volgens de president van het land een waarde van, van zo'n 90 miljoen euro. Zeven mannen die op de bootjes zaten zijn opgepakt. Ook al kan je ruim een week niet meer naar een restaurant of naar de bios, toch hebben vorige week ruim 140.000 mensen een afspraak gemaakt bij testen voor toegang. Het zijn er wel een stuk minder dan voor de lockdown inging. Vooral op kerstavond werden veel testen gepland. Mogelijk wilden mensen extra veilig aan het kerstdiner zitten met zo'n test. En al 50 jaar draait de frituur van oliebollenfamilie van der Weert op volle toeren. Dit jubileum van hun kraam in Rijswijk kunnen ze helaas niet groot vieren. Wel is er tijd om terug te blikken. Vroeger was alles anders en kostte de bollen nog 3 cent, vertelt oma Henny tegen Omroep West. Mevrouw, stonden ze in de rij te wachten tot we open gingen. Toen was er geen McDonald's, toen was er geen cafetaria's. Alleen de oliebollenkraam. Hard werken is er in ieder geval met de paplepel ingegoten. Zo'n aard groeide op tussen de oliebollen en nu de eigenaar. Hij weet hoe je echt lekkere oliebollen krijgt. De grondstof is vooral het belangrijkste. Olie, geen goedkope olie. En, eh, ja, en het meeste recept natuurlijk hoe ik het maak. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal vertellen. Want onze oliebollen staan heel erg bekend om een krokant kostje. En geen één oliebollenbakker hebt dat krokante kostje, Maar wij hebben die wel. En wij hebben nog het weer. Een bewolkt dagje met een paar pittige buien. Al prikt de zon vanmiddag soms ook even doorheen. En het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore no place to go.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 De prijs daarvan is gekoppeld aan de gasprijs, terwijl stadswarmte vaak niet afkomstig is van gas. En op de Caraïbische eilanden van het Koninkrijk is het aantal coronabesmettingen in een week tijd meer dan verviervoudigd. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag ligt.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 years telling stories about you on the T-ball team. You taught me about jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.